uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Van zo'n 50 Nederlandse jihadisten is het paspoort ingetrokken... om te voorkomen dat ze gaan vechten in Syrië of Irak. Volgens de hoogste terreurbestrijder zijn het vooral mensen die nog in Nederland zijn. RTL Nieuws meldt dat antiterreurmaatregelen in de praktijk nauwelijks worden opgelegd. Justitie heeft honderden jihadisten in het vizier... terwijl er maar tientallen paspoorten zijn ingetrokken. De politie heeft een man aangehouden voor de dood van een jonge vrouw in Capelle aan den IJssel. De twee woonden samen en werden vanochtend in hun huis gevonden. De vrouw van 19 was dood, de man van 27 gewond. De man is in het ziekenhuis aangehouden. Automobilisten en treinreizigers hebben last van een brand in het Limburgse dorp Spouwbeek. De A76 ter hoogte van Schinnen is uit voorzorg in beide richtingen dicht. Het treinverkeer tussen Heerlen en Sittard ligt ook stil. De brandweer verwacht dat het oponthoud bijna voorbij is. De brand woedde in een loods met caravans en campers. Na de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie de relatie met Cuba verbeteren. De EU-vertegenwoordiger Mogherini bezoekt het land op 23 en 24 maart. Ze praat onder meer met de minister van Buitenlandse Zaken over samenwerking en de ontwikkelingen in Cuba. De VS evacueert tien Amerikaanse hulpverleners uit het noordwesten van Afrika... omdat zij mogelijk besmet zijn met ebola. Ze hebben mogelijk contact gehad met een ebola-patiënt in Sierra Leone. Bij terugkomst in Amerika worden ze drie weken in quarantaine gezet. Voetbal in de eredivisie heeft FC Twente thuis gewonnen van PEC Zwolle. De bekerwinnaar werd verslagen met 2-0. NAC won op de valreep het degradatieduel tegen Go Ahead Eagles. De club uit Breda scoorde in blessuretijd. 1-0 werd het. SC Cambuur won op eigen veld met 3-1 van FC Utrecht. Willem II was te sterk voor Excelsior. Het werd 3-2.